Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en China leggen voorlopig geen nieuwe invoerheffingen aan elkaar op. De komende 90 dagen gaan de landen verder onderhandelen over een oplossing van de handelsoorlog waarin ze zijn verwikkeld. Dat is afgesproken na een 2,5 uur durend diner tussen president Trump en de Chinese president Xi Jinping op de G20-top in Buenos Aires. De hogere importtarieven die de VS vanaf januari wilde laten ingaan zijn dus voorlopig van de baan. In ruil zou China allerlei toezeggingen hebben gedaan... om meer Amerikaanse producten te kopen. De Mexicaanse stad Tijuana heeft vlak bij de Amerikaanse grens... een groot opvangcomplex voor migranten gesloten. Het was een vies en de migranten zouden er infecties oplopen. De mensen die er zaten worden overgebracht naar een complex... verder weg van de Amerikaanse grens. De afgelopen maanden zijn duizenden migranten op weg gegaan naar de Verenigde Staten... De nieuwe Mexicaanse president tekende gisteren een overeenkomst met andere landen in Centraal-Amerika om de vluchtelingenaantallen richting de VS te beperken. Zo is het de bedoeling dat er meer banen komen in de regio. In Nieuwegein zijn gisteravond in een paar uur tijd acht auto's in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting. Een jongen van 15 en een vrouw van 19 uit Nieuwegein zijn opgepakt. Ze worden verdacht van het stichten van de achtste brand... De politie onderzoekt of ze ook betrokken waren bij de andere branden. In Pakistan worden de leiders van de extremistische partij TLP aangeklaagd voor terrorisme en opruiing. De streng islamitische partij zat achter de gewelddadige protesten in het land... nadat de christelijke Asia Bibi eind oktober werd vrijgesproken voor godslastering. Ook had een van de leiders van TLP opgeroepen om de rechters te vermoorden... die verantwoordelijk waren voor de vrijspraak van Bibi. Het weer in een groot deel van het land regent het en dat blijft vanochtend zo.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 to the top, will throw myself up in an effort to make clear to ever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, My God, that's tough. she stood him up.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 No His story repeats itself, can't the way it ends. He set his goals to conquer all the planets and the stars. met haar moeder en haar vader. En Monica die woont nu voor een tijdje bij haar moeder op een kamer.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 Don't you? you wish your girlfriend was wrong like me? Wrong. Don't you wish your girlfriend was gift keeps on giving What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it thanks again. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.